hadden we geen sofaarta, dus we hebben dat op een uh, heel inventieve manier opgelost. We hebben Houwin dan gevraagd om een laatste liedje te zingen als geblazen, maar deze keer gaan we voor de stuff en uh, zal, zoals het hoort, de chauffeur geblazen worden. Ah. Up to you, bro. We'll see how. I haven't blown this one. we just gave it to me, <laughs> so we'll see how it goes. All, all those have. who's is this? Ik kan me niet